Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Dubbelcheck bij welke winkel je jouw Black Friday deal inslaat. Daarvoor waarschuwt de politie. Want nu we online lekker veel aan het shoppen zijn... zien ook criminelen hun kans. Online verschijnen steeds meer nepwinkels. Fraudeurs die weten namelijk dat eh, consumenten in deze... Eh, maanden op zoek gaan eh, naar cadeaus. En daar zitten veel gevraagde en ook vaak wat duurdere cadeaus bij. dan moet u echt denken aan Apple-apparatuur, spelcomputers, elektronica. Ja, en de fraudeur die speelt dus eh, gewoon in op de vraag. De afgelopen weken kwamen bij de politie al ontelbaar veel aangiftes binnen van mensen die hun bestelde pakketje nooit hebben gehad. President Trump wil zijn oude veiligheidsadviseur Michael Flynn gratie verlenen. Flynn zit in de gevangenis nadat hij tegen de FBI had gelogen... tijdens het onderzoek naar Russische inmenging bij de vorige Amerikaanse presidentsverkiezingen. Met de gratie van Trump zou Flynn weer vrijkomen. Acht studentenbonden hebben een brandbrief naar een universiteit gestuurd. Ze willen af van het bindend studieadvies. Eerstejaarsstudenten hebben dan een minimaal aantal punten nodig om door te gaan naar het tweede jaar. Maar dat is volgens studenten dit coronajaar niet te doen. Op hogescholen is het bindend studieadvies voor dit jaar al wel geschrapt. Mensen in Roosendaal hebben opnieuw slecht geslapen. Voor de tweede avond op rij was het onrustig in de Brabantse stad... met jongeren die vuurwerk afstaken. De brandweer moest de ME inschakelen om veilig verschillende brandjes te blussen. Nou kregen ze molotovcocktails naar hun hoofd geslingerd. Deze vrouw is er helemaal klaar mee. Het is zo onrustig. Wij worden er gewoon niet goed van. nog Echt waar niet. Ik word er zelf nu nog emotioneel van. Wat wij hier meemaken. Het is lijkt wel oorlog die onrust. Je durft zelfs gewoon de straat niet meer op. Je bent blij als je morgens beneden komt dat je auto nog heel is. Op verschillende plekken gaan jongeren al dagen de straat op... omdat ze het niet eens zijn met het vuurwerkverbod. Vier mensen zijn opgepakt. Het weer de dag begint met veel zon. Later komen er steeds meer wolken. Het wordt ongeveer 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door.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 In Roosendaal hebben jongeren vannacht molotovcocktails afgevuurd op de politie. Ook stichten ze brandjes en staken vuurwerk af. In Roosendaal gaan jongeren al dagen de straat op uit onvrede met het landelijke vuurwerkverbod. Het aantal nep-webwinkels is de laatste tijd snel toegenomen. Volgens de politie is het aantal aangiften daarover dit jaar bijna verdubbeld. Mensen betaalden wel voor hun bestelling, maar kregen nooit iets geleverd. In Wiegen is gisteravond een voetganger aangereden door een bestelbus en om het leven gekomen. De bestuurder reed eerst door, maar is inmiddels aangehouden.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 just pretending it's fine. Oh, we've been round. sometimes I wonder it will ever end. You get so mad at me when I go out with my friends. Sometimes you're crazy, they wonder why. I'm such a baby, yeah, the dolphins make me cry. van Zandvoort, op 106.9 CFM. much as they can possibly Then turn around and spend it foolishly We created us a credit card mess We spend the money that we don't possess Our religion is to grow and blow it all So it's shopping every Sunday at the mall All we ever want is more A lot more than we had before So take me on your home Consolidate so you can not afford To go and spend some more when you get bored All we ever want is more A lot more than we had before So take me fun people say it hasn't got a meaning, we will find a way.